Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. centrum in München is mogelijk dood. In de buurt van het winkelcentrum is een negende dode gevonden. Dat zou de dader zijn, mogelijk heeft hij zelfmoord gepleegd. Eerder was sprake van drie daders. De politie gaat er nu vanuit dat dit de enige dader was. De politie heeft een robot ingezet om het lichaam te onderzoeken. Voor de zekerheid wordt nog wel gezocht naar andere schutters. De stad is afgesloten en iedereen is opgeroepen om binnen te blijven. Bij de aanslag in München kwamen zeker acht mensen om het leven. Er zijn tien gewonden. Naar aanleiding van de schietpartij is de Duitse regering bijeengekomen voor crisisberaad. Oud-president Gorbachev van de Sovjet-Unie heeft het IOC om clementie gevraagd voor de Russische sport. Het Internationaal Olympisch Comité besluit zondag of het alle Russische sporters weert van de Spelen in Rio de Janeiro. Gorbachev schrijft in een open brief dat hij bezorgd is dat onschuldigen onder de schuldigen moeten lijden. Het mondiale antidopingbureau WADA heeft aangedrongen op uitsluiting van de Russen... omdat deze week een rapport verscheen waarin staat dat de Russische overheid bij grootschalige dopingfraude betrokken was. De Nederlandse estafettevrouwen hebben in de aanloop naar de Spelen in Rio een slechte generale achter de rug. Het team ging tijdens de Diamond League wedstrijden in Londen op de 4x100 meter de mist in. Dat gebeurde bij de eerste wissel tussen Madia Gafoor en Daphne Schippers, waardoor het team werd gedisqualificeerd. De estafettevrouwen veroverden op de EK in Amsterdam nog een gouden medaille. Het weer. Lokaal kan het bui vallen. Overdag vooral in het oosten kans zo buien, mogelijk met onweer en hagel. Maxima tussen de 22 en 29 graden. Zondag meer zon en het blijft dan zomers Dit was het.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 The bank wasn't filling your loan. The OT couldn't cover the bills. So life came with a couple of spills, but we gon' use that pain for fuel. So give me no op internet. www.zfmzandvoort.nl Super sounds of the 70s.